9 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal doden na de schietpartij in Dallas is volgens Amerikaanse media opgelopen tot vijf. Tijdens een demonstratie tegen politiegeweld werd in Dallas een groep agenten door sluipschutters onder vuur genomen. Behalve de vijf doden raakten zes agenten gewond. De politie heeft drie verdachten opgepakt, onder hen is een vrouw. Een vierde verdachte houdt zich schuil in een parkeergarage. Met de man wordt gepraat, maar er zijn ook schoten en explosies gehoord. De verdachte zou hebben gezegd dat er op een aantal plaatsen in de stad bommen liggen en dat meer agenten gewond zullen raken. Het centrum van Dallas is afgesloten. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet duidelijk. De schutters openden het vuur tijdens een demonstratie tegen politiegeweld. De afgelopen week werden twee zwarte mannen in Minnesota en Louisiana doodgeschoten door witte agenten. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaat verder met een onderzoek naar het e-mailgebruik van Hillary Clinton. De presidentskandidaat zou in haar tijd als minister gevoelige informatie hebben verstuurd via haar privémail. Het ministerie was al eerder begonnen met het interne onderzoek, maar dat werd stilgelegd toen de FBI de zaak onder de loep nam. Dinsdag besloot de FBI om Clinton niet te vervolgen. Nu dat onderzoek is afgesloten kan het ministerie weer verder gaan. De Verenigde Staten gaan een raketafweersysteem in Zuid-Korea neerzetten. Dat is bedoeld om de Zuid-Koreanen te verdedigen tegen eventuele raketaanvallen van Noord-Korea. De gesprekken tussen de VS en Zuid-Korea over het afweersysteem begonnen... nadat Noord-Korea in februari een lange afstandsraket had afgevuurd. Met het afweersysteem kunnen dat soort raketten worden neergehaald. Uitgerekend gisteren haalde Noord-Korea woedend uit naar de VS... omdat Washington een lijst heeft gepubliceerd van kopstukken die mensenrechten hebben geschonden. Op die lijst staat ook de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea noemt de lijst een oorlogsverklaring. Het weer bewolkt, plaatselijk wat regen, later vanuit het westen vaker zon, maar een enkele bui blijft mogelijk. Het wordt 19 tot 22 graden. Het weekend zonnig en overwegend droog, morgen maximaal 24 graden. Zondag kan het in het zuiden 28 graden worden. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaandam tussen afrit Averhoorn en afrit Zaandijk 8 kilometer. Door opruimwerkzaamheden de rechterrijstrook is dicht.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 You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, There's to be run, and a wonderful fling to be fun. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today.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 I wanna go and bounce on the moon like a big balloon. Because you me so young. Ja, razend populair is hij wereldwijd, Michael Bublé. Dit was You Make Me Feel So Young. Ik neem u mee, luisteraars, samen met Greetje Kouwveld naar Chicago. Chicago, Chicago, I will show you around. Bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago. The town that Billy Sundance could not shut down. On State Street, that great street, I just wanna say they do things they never did on time, the time of your life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago, Chicago, my home. time of your life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago. Chicago. Chicago, my hometown. Ja, Gretje Kouwveld, Chicago. Diana Kroll is uh, naast een popzangeres eh, uh, ook, een, uh, ook een jazzzangeres. And that's wonderful, vinden we met z'n allen. It's wonderful. It's marvelous. You should for me It's awfully nice It's paradise It's what I Diane Kroll. En nummer heet Wonderful. Ja, ook George Michael heeft zich gewaagd aan uh, muziek. En dit nummer kennen we natuurlijk allemaal van Nina Simone. Maar ook George Michael die eh, zingt het lekker My Baby Just Cares For Me. Nou, is maar goed ook. Uh, Sonny Rollins, St. Thomas. Danny Rollins was dat met uh, Thomas. Big Swing Face. En dan heb ik het over het orkest van Buddy Rich. Buddy Rich eh, was een van de werelds beste slagwerkers. En uh, vreselijk allround en had een eigen big band. En daar gaat u nu naar luisteren. fenomenale big band. Eh, onder leiding van Buddy Rich. Fenomenaal drummer. Try a little tenderness, oftewel... Eh, probeer nou eens een beetje uh, zacht te zijn voor de medemens. en dat wordt gezongen door Anne Burton. Ze wordt bijgestaan door Louis van Dijk op piano. she may get weary. Women do get weary wearing the same shabby dress. And when she is weary, try a little She may be waiting, just anticipating the things she may never possess. While she's without them, try a little tenderness. It's not just sentimental. She has her griefs and her cares. And the word that's soft and gentle makes it easy regret it. Women don't forget it, cause love is their whole happiness. And it's oh so easy. Try a little tenderness. Try a little tenderness And it's over beetje tederheid te betrachten. En de dames, eh, die zullen het niet vergeten. Zo en Burton onder begeleiding van Louis van Dijk. En ik ben trots te vertellen dat ik toch een keer de eer heb gehad... om samen met Louis van Dijk eh, te mogen spelen. En dat, eh, dat was fantastisch, moet ik u zeggen. was op een feest waar ook hij toevallig optrad. En hij vond het leuk om samen iets te doen. dat hebben we toen gedaan. Nou, dat even terzijde. We gaan eventjes eh, genieten van Lee Morgan met The Sidewiner. 1999 komt dit. wat eh, zo'n eh, zo 10 minuten vraagt, 10,5 eh, nou, minuut zelfs... ga ik het toch onderbreken om nog te laten genieten van nog meer muziek. Want ik heb natuurlijk nog veel meer voor u meegebracht. Sorry. waaronder het Rosenberg Trio. Voor Safira. dit komt dan live van het North Sea Jazz Festival. Moet niet zeggen voor Savira, maar voor Sifora. Spreek je weer eventjes anders uit. Ja. Het Rosenberg Trio. trio luisteraars eh, rechtstreeks vanaf het Noordzee Jazz Festival. We gaan naar een feestje. Dat doen we live met Chicoria. En het heet ook La Fiesta. Live vanaf het North Sea Jazz Festival was dat Chicoria. En zij brachten ons een eh, jazzfeestje. Ja, zo heette de titel, of zo was de titel. We gaan eh, naar Jury Honing, ook uh, eh, North Sea Jazz Festival... met Space Oddity. Ik weet niet of het uh, heeft, zoals ze dat met een duur woord zeggen... met de Space Oddity van David Bowie. Maar we gaan het horen. ruimte begeven of begraven. nou, we zitten nog steeds in de ruimte met eh, niemand minder dan Jury Honing. Uh, neem ik afscheid van u luisteraars, want ik kijk op mijn klokje... en het is alweer bijna 12 uur. Ik dank u allemaal eh, voor het luisteren. Ik hoop dat u heeft genoten van ZFM Jazz... op deze zondagmorgen van de 3 juli alweer. Het is mooi weer, dus trek lekker op uit.